Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Grijpt niet in bij gevaarlijke situaties. Dat staat in een onderzoek van de Nederlandse politieacademie dat in handen is van Nieuwsuur. De ondervraagde agenten voelen zich vaak onvoldoende gesteund door hun chefs en door de politiek. Volgens de Nederlandse politiebond leidt dat ertoe dat agenten onzeker worden in hun werk. Ook wordt te weinig getraind op gevaarlijke situaties. De Raad van Korpschefs erkent de kritiek en wil dat er meer trainingen komen voor agenten problemen met BlackBerry-telefoons zijn opgelost. Gebruikers in Europa, Afrika en het Midden-Oosten konden zeker tien uur lang niet op internet met hun telefoon. Dat kwam door een storing bij servers van de BlackBerry-fabrikant RIM. Daardoor konden telefoons geen verbinding meer maken met het internet. Over de oorzaak van de storing is nog niets bekendgemaakt. Net als de Europese beurzen is ook Wall Street de week met winst begonnen. De Dow Jones-index sloot 3% hoger. Vooral financiële instellingen als Bank of America en Citigroup deden het goed. Volgens analisten zijn beleggers positief over de belofte van Duitsland en Frankrijk... om nog deze maand met maatregelen te komen voor de Europese schuldencrisis. Dat optimisme was ook te zien op de Europese beurzen, waar overal winsten werden geboekt. De Tweede Kamer wil dat het stallen van een fiets bij een treinstation gratis blijft. Minister Schultz van Hagen wil het beleid voor het stallen van fietsen overdragen aan gemeenten. Ze hoopt dat die met creatieve oplossingen komen om het fietsprobleem rond veel stations op te lossen. De gemeente Utrecht heeft al plannen bekendgemaakt voor betaalde fietsenstallingen. De Kamermeerderheid van CDA, PvdA, SP en GroenLinks is bang dat meer gemeenten dat voorbeeld volgen omdat ze in deze barre tijden snel geld willen verdienen. Het weer, vannacht bewolkt met vooral in het noorden wat regen, minima rond 15 graden.